Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederlanders leven duurzamer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van INO en opdracht van Binnenlands Bestuur. Inmiddels heeft 36% van de Nederlanders zonnepanelen. In 2020 was dat nog 26%. 44% van de ondervraagden zegt iedere dag vlees of vis te eten. Twee jaar geleden was dit nog 49%. Ook douchen we korter en rijden en vliegen we minder. Vooral de hoge energie- en brandstofprijzen spelen daarbij een belangrijke rol. Bij bij jongeren gaat het er ook om dat ze het klimaat belangrijk vinden. In de Verenigde Staten loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla... vanwege het zelfrijdende systeem Autopilot, meldt Reuters. Het OM zou Tesla al veel langer onderzoeken... nadat er tientallen ongelukken zijn gebeurd met de elektrische auto's. Sommige met dodelijke afloop. De automatische besturing van de Tesla's was tijdens die ongevallen geactiveerd. Bestuurders moeten hun handen aan het stuur houden... maar dat gebeurde in veel gevallen niet. Al jaren prijst oprichter Elon Musk het systeem aan... omdat het beter zou functioneren dan menselijke bestuurder. De Nederlandse bevolking is dit jaar fors gegroeid tot bijna 17,8 miljoen mensen. Dat meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er zo'n 191.000 inwoners bij. Ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral tijdens de eerste maanden na de Russische inval kwamen veel Oekraïners naar Nederland. Paus Franciscus waarschuwt nonnen en priesters voor de gevaren van het kijken naar porno. Dat gebeurde tijdens een vragenuurtje in het Vaticaan over sociale media. De paus erkende dat priesters en nonnen porno kijken, maar noemt het immoreel gedrag... en waarschuwde dat de duivel zich zo binnendringt. De katholieke kerk schrijft al 900 jaar voor dat geestelijken zonder te trouwen en zonder seks door het leven moeten gaan. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.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 Het is niet zo heel druk in de regio en de meeste files leveren ook niet zo heel veel vertraging op... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort wel 10 minuten tijdverlies tussen knooppunt Muidenberg en Hilversum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen iets minder dan 10 minuten oponthoud.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 Inmiddels heeft 36% van de Nederlanders zonnepanelen. In 2020 was dat nog 26%. In de VS loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla... vanwege het zelfrijdende systeem Autopilot, meldt Reuters. Het OM zou Tesla al veel langer onderzoeken... nadat er tientallen ongelukken zijn gebeurd met de elektrische auto's. De Nederlandse bevolking is dit jaar fors gegroeid... tot bijna 17,8 miljoen mensen, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er zo'n 191.000 inwoners bij. Vooral veel Oekraïense vluchtelingen kwamen naar ons land.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 Het ritme van Zandvoort. feel. It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing.